Jan van der Putten met het NOS Journaal. De man uit Hillegom heeft een celstraf en tbs gekregen... voor een dodelijke woningbrand in die plaats. Hij stak vorig jaar januari de meterkast in brand... en vertrok toen naar zijn werk. Bij de brand kwam een medebewoner, de Chinese student Mao Lin Sang, om het leven. Andere mensen konden op tijd wegkomen. Drie huizen werden verwoest. De dader zei tijdens de rechtszaak dat hij brandstichting leuk en spannend vond. Hij heeft negen jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. Ouders die bewijsstukken moeten inleveren over hun kinderopvangtoeslag krijgen meer tijd. Ze hoeven niet bang te zijn dat hun toeslag wordt stopgezet als ze te laat zijn, laat de Belastingdienst weten na boze tweets van CDA-Kamerlid Omtzigt. Hij is kwaad dat veel ouders maar twee weken de tijd kregen om aan te tonen dat ze niet hebben gefraudeerd met de kinderopvang. Dat leidt volgens Omtzigt tot veel stress. Vliegveld Heathrow heeft de Britse regering met spoed gevraagd om een coronatest voor binnenkomende reizigers. De luchthaven wil niet achterblijven bij andere Europese vliegvelden. Zo kwamen er in Duitsland testcentra bij vliegvelden. In Frankrijk moeten reizigers uit 16 risicolanden worden getest. Schiphol controleert gezondheidsverklaringen, maar test op dit moment niet. Holocaust-overlevende en nabestaande Salo Muller wil dat de Duitse spoorwegen excuses maken en compensatie betalen voor hun aandeel in de Jodenvervolging. In een brief van onder meer bondskanselier Merkel heeft hij een claim neergelegd bij de Duitse staat en spoorwegbedrijf Deutsche Bahn. Tegen Nieuwsuur zegt Muller dat het spoorbedrijf willens en wetens Joden heeft vervoerd naar de concentratiekampen waar ze op een vreselijke manier zijn omgebracht. Het weer droog en geregeld zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen droog, behoorlijk zonnig en warmer dan vandaag.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 Hmm, lekkerder en... Bedoel je dat het nu ook blijvend goedkoper is? Ja, en dat in deze tijd. Het pakje Zeeuwsmeisje is lekkerder en blijvend goedkoper. Goed, hè? This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear some of that rock and roll music. Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Yeah. all Zo, Daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 30. En we zitten er middenin, want we hebben de hele top 40 hebben we al gehad. Op nummer 1 van die oude top 40 eentje uit 1982 staat een nummer van eh, June Large samen met Prince Mohammed. Dat was een uh, Jamaicaanse DJ en zanger eigenlijk ook wel. Het nummer heet Someone Loves You Honey. We draaiden hem eh, voor de onderbreking. En we draaiden ook nog muziek uit de langspeelplaat van de week. Dat is deze week een LP van Prince and the Revolution. Zijn laatste plaat die hij met de Revolution maakte. Het is zijn achtste soloplaat. En eh, de LP heet Parade en komt uit 1986. Zometeen dus nog meer muziek uit die langspeelplaat van de week. En natuurlijk die oude top 40. We hebben weer een aantal dingen klaarstaan. En verderop hebben we een acteur die nummers van de Beatles opneemt... alsof het sonetten zijn. Hij werd vooral bekend door de Pink Panther films. We gaan dadelijk een van die liedjes draaien die hij voort, uh, zeg maar, voortdraagt als een soort van sonnet. En we hebben straks ook nog een smartlab uit de tipparade... waarvan nergens een digitaal exemplaar te vinden is. Niet op Spotify, iTunes en zelfs niet op YouTube. Het nummer werd geschreven in de tijd en geproduceerd door Astrid Nijg. Wij hebben het natuurlijk wel en we gaan het dadelijk draaien. En we hebben ook nog muziek van Jerry Goldsmith. Hij componeerde muziek voor tientallen films zoals Rambo en Alien. Maar met welke filmmuziek werd hij nou het meest bekend? En dat gaan we ook, eh, ga ik je vertellen. En we gaan eh, dat beluisteren ook en begonnen met muziek. We starten deze rondleiding, dit deel, met muziek van Pat Boone. Hij wint op 18 juli 1953 TED Max Amateur Hour. Deze talentenjacht wordt iedere zondagavond door de Amerikaanse omroep NBC op televisie uitgezonden. Iedere aflevering van TED Max Amateur Hour duurt ongeveer een half uur beetje gek, hè? Om je programma eh, een uur te noemen terwijl het maar een half uur duurt. Wij draaiden van hem Bernadine. Een eh, liedje wat eh, geschreven werd in 1957 door Johnny Mercer. En het heet oorspronkelijk Bernardine. Dus met B-E-R-N-A-R-D-I-N-E. E. En die tweede R wordt vaak weggelaten. Dus het wordt vaak verkeerd geschreven. Zoals ook in die uitvoering van Pet Boone, Bernardine. En uh, eh, Pat Boon had daar de grootste hit mee met dit nummer. Het eh, kwam uiteindelijk eh, tot nummer 1 in de Billboard Hot 100. Het nummer They Coming To Take Me Away Aha van Napoleon XIV komt op 23 juli 1966 binnen in de Billboard Hot 100. De single bereikt de derde plaats. Napoleon XIV is het pseudoniem van de Amerikaanse platenproducer Jerry Samuels... die het nummer voor, een grap, voor de grap heeft eh, opgenomen. Hij is componist van onder andere The Shelter of Your Arms. Amerikaanse top 20 hit voor Sammy Davis Jr. in 1964. Bijzonder aan There Coming to Take Me Away is dat er nauwelijks muziekinstrumenten in het nummer gebruikt worden. Er is alleen wat percussie en een sirene te horen. Het nummer komt tot nummer 3 in de Billboard Hot 100. En in ons land bereikt de single de 13e plaats in de Nederlandse top 40. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed, and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, Ha ha! They're coming to take me away, ho ho hee hee, ha! To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. <laughs> well, you just wait. They'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, haha. To the happy home with the trees and the flowers and the chirping birds and the basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, haha. To the funny farm where life is beautiful Muziekmuseum. Heavy love and music. De Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter. Dur, dur, dur, Nummer 25. Oh, I see. Well sir. 15, love. say love. Beautiful backhand. 15. These two boys really business today. 15. Out. What? Out. What? The ball was out. You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the ball's in! You're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself. Ugh. Staat in deze top 40 nummer 25 onder de naam The Bread. Met de nummer Chalk Dust. Maar wie schuilt er nou achter die The Bread? Dat is uh, Roger Kitter. Dat is een eh, Britse acteur. Die onder andere bekend is van eh, de comedy-serie Allo Allo. Daar speelt hij in de, de, de rol van kapitein Bertorelli. In 1982, dus dit jaar, bracht hij onder de naam The Bread deze single uit... waar de Amerikaanse tennisser John McEnroe op de hak neemt. En eh, het nummer heet officieel Chuck Dust, The Empire Strikes Back. Het nummer eh, imiteert hij dus die eh, McEnroe, die de Empire, dus de scheidsrechter van de tenniswedstrijd, volledig uitscheldt. Oh, it's a good day. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. The Music Museum. De langspeelplaat van de week. Sometimes it's snows. traces there sometimes away bekend. Mooi nummer. Prince and the Revolution uit het album Parade. Deze week langspeelplaat van de week. Het nummer Sometimes It Snows in April. Op het album staat eh, natuurlijk ook het nummer Kiss. Die gaan we niet draaien. Nee, dat is zo'n bekend nummer. We hebben dadelijk nog wel een redelijk ander bekend nummer uit het album. Bijna 5,5 minuut. Girls and Boys. Dat is misschien wel de bekendste die wij draaien uit deze plaat. Ja, Prince Rogers Nelson, zo heet hij. Wordt geboren in 1958 eh, en overlijdt 21 april 2016. Hij verkocht bij het leven meer dan 150 miljoen singles en albums. Hij won zeven Grammy Awards, een Oscar voor het lied Purple Rain en een Golden Globe. Goed, lieve mensen, dan vertel ik je nu dat vanaf 24 juli 1978 Hilversum 3 er een nieuwe schijf bij heeft. Frits Spits lanceert dan de steunplaat in zijn NOS-programma De Avondspits. De jingle is ingesproken door Felix Murders. Let the Song Last Forever van Dan Hill is de eerste steunplaat. Oh Sheila van Ready for the World is op 23 september 1985 de laatste. Een week later begint Frits Spits met het Avondspits Steunfonds. Luisteraars bepalen dagelijks de rolerende samenstelling van dit steunfonds. Nou, ik had natuurlijk die eerste steunplaat kunnen draaien... of die laatste steunplaat kunnen draaien. Maar ik heb wat anders uitgezocht. Het is natuurlijk een enorme lange lijst eh, tussen 1978 ehm, eh, en 85. Iedere week weer een nieuwe steunplaat. Ik heb er eentje opgezocht van 13 september 1982... Dat vond ik een eh, heel erg interessant nummer. Het is van Blanket of Secrecy. Het heet Say You Will. Archie Batsherian en Andy Howell. En ze noemden zich in de tijd de Blanket of Secrecy. dit was het nummer C You Will. Ik weet niet eens of het ooit in de top 40 terecht is gekomen. Ik denk het haast wel niet. Vandaar dat het ook steun kreeg van Frits Pits onder het mom Steunplaat. En dat was dus de steunplaat van 13 eh, september 1982. Zometeen in het Muziekmuseum een smart lab uit de tipraden van week 30 1982. Waarvan nergens een digitaal exemplaar te vinden is. Niet op Spotify, iTunes, zelfs niet op YouTube. Want daar vinden we toch de meeste muziek over het algemeen. Het nummer wordt geschreven en geproduceerd door Astrid Nijg. En we hebben het natuurlijk wel. We gaan het zo meteen draaien. We gaan eerst nog even terug naar uh, eh, een nummer uit die die oude top 40. The Music Museum. feel no better. Make sure that you breathe before you break your back or get a heart attack. start with the A's, and I just want to show you something. We'll just start with the A's, all right? Okay. Now, Ada, right? Anna, right? Anita, Anita too. Addie, you remember Addie? Addie is Abby, Abby Long. Abby Long up on, up on uh, Southern Boulevard. <laughs> you remember Abby Long? Right. And it was Amanda, Amanda Blue. Amanda Blue. I am Amanda Blue. How many is it? I count. Yeah, there's more, there's more. There's a Sophie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ooh, Sophie. What you talking about, babe? Nummer 11 uit die oude top 40, week 30. Kit Creole en de Coconuts. En Kit Creole is eigenlijk uh, August Darnell. Amerikaanse uh, ja, leider eigenlijk eh, van de band. Zanger en uh, muzikant natuurlijk. Lieve mensen, dan nu dat nummer, die smartlap uit de tipperraden... waarvan we dus nergens een digitaal exemplaar hebben kunnen vinden. We hebben dus weer van het vinyl afgehaald, gedigitaliseerd... en vervolgens in de computer gezet. En ik kan er eigenlijk heel weinig over vertellen... want ik weet niet eens wie die tante Ali is. En misschien heb je het nummer ook wel nooit gehoord. We gaan hem draaien, hier komt hij. Dit is de tipparade. Nummer 7. Nou, en zit te pijnsen. Maar ik geef aan niemand blij. Met een traan en ook een glimlach. Als ik naar mijn kinderen kijk. Ik heb een kind grootgebracht. Dat werd gewoon van mij verwacht. Ze vroeg veel aandacht en veel tijd. Maar daarvan heb ik geen spijt Denk terug aan al die jaren. We waren veertig jaar getrouwd. Achter stond zij met haar bloemen. Ze werd naar voren toe Lieve oma, lieve opa. Zo sprak het beverige kind maar oma's klaar. zij me nooit vergeet. En altijd lief voor mij zal zijn. Voor alles wat ik voor haar deed. Voor die kleindochter van mij. Maar oma's klagen niet. En oma's vragen niet. Ze willen dat hun kinderen gelukkig zullen zijn. 30. opgelopen. 33 uit die oude top 40, week 30, 1982. Het Klein Orkest. Laat kwam nieuw binnen, laat mij maar alleen. En op nummer 7 dezezelfde hitlijst vinden wij OO Den Haag van Harry Klorkenstein. En dat was het anagram voor Klein Orkest. Want Harry uh, Jekkers, dat is eh, eigenlijk eh, degene die erachter zit... was weer de zanger van het Klein Orkest. Het nummer in de tijd geschreven samen met Koos Meindert lieve mensen, die acteur die uh, Beatle-liedjes opnam alsof het sonetten zijn. Hij werd vooral bekend door de Pink Panther films. Het gaat hier om Pieter Sellers. Samen met George Martin neemt hij bijzondere aparte versies van bijvoorbeeld The Hard Day's Night, Help en She Loves You op. Hij draagt deze liedjes van de Beatles voor alsof het dus klankdichten zijn van William Shakespeare. Pieter Sellers overlijdt op 24 juli 1980. Hij had een zwak hart en is 54 jaar geworden. Hier is een van die prachtige sonetten van hem, A Hard Day's Night.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 You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. Cause when I get you alone, you know I feel okay.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 They loved to kiss on the steps of his side. It looked like rain on a bird still fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that rebellion on the girls and boys? gave her all the love that anyone can. But she was promised to another man. He tried so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that? my summer girls and boys. Life is precious, baby, love is so real. I can't take a breakup. if you say that you care run away, his pride was too strong. It started raining, baby, the birds were gone. Oh, oh, oh, love you, baby, I love you so much. Maybe, maybe we can stay in touch. Meet me in another world. Another world, space and joy. Who's êtes très belle, Who's êtes très belle, mama, girls and boys. Oh. Ooh, ooh, ooh. je sentais votre parfum. Votre sourire me dit que nous devrions parler sur la piste de danse, baby. Fais cet appel pour moi. Ah oh oui, baby, sexe et ah recours, et ah ne résistez pas. Vous savez que vous aimerez ça. much. Maybe, maybe we can stay in touch. Another world, space, lips, face. Happiness and it's like unconform it's a feeling that I get know. warm, warm. Happens when we get what we do, what we do. Happiness and mama is being with you, Lord. Each made somewhere. I girls and boys. It's a triple mama, girls and boys. It's a triple mama, girls and boys. Girls and boys. Prince and the Revolution, het album Parade. En we doen het album weer dicht. Volgende week hebben we weer een nieuwe langspeelplaat van de week. Straks muziek van Jerry Goldsmith. Hij componeerde muziek voor tientallen films zoals Rambo en Alien. Maar met welke filmmuziek werd hij nou het meest bekend? Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Nummer 18. Aha, aha, aha. you don't, uh huh. What you will and what you won't, uh huh. What you can and what you can't, uh huh. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich Ich dich nicht, du liebst mich nicht. Ich dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Da da. Oh, zo heten ze. Het zijn dus, dus drie, Duitsers. Peter Berends, zanger en componist Stefan Rembler en gitarist Gert Krawinkel. Ze waren in de tijd een onderdeel van die Neue Deutsche Welle. dit was eigenlijk hun enige hit. Da, da, da. Ik lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha, aha, aha. En zo heet hij helemaal officieel. nu, lieve mensen, muziek van Jerry Goldsmith. Hij overlijdt op 21 juli 2004 na lange strijd tegen kanker thuis in zijn slaap in Beverly Hills in Californië. Hij componeerde onder andere muziek voor wat je nu hoort, de Twilight Zone, maar ook de Mummy, Hollow Man, Total Recall, Basic Instinct, Papillon, Planet of the Apes en Rambo. In 1976 kreeg Jerry Goldsmith een Oscar voor zijn muziek bij The Omen. Hij is 75 jaar geworden. Maar waar werd hij nou het meest bekend mee? Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. van Star Trek natuurlijk, Jerry Goldsmith. Dat was toch wel eh, ja, waar hij het meest populair mee werd. Lieve mensen, het Muziekmuseum gaat weer dicht. We zijn er doorheen. We hebben nog één dingetje uit deze oude top 40.